KNMI. De wolken trekken vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar het noorden. Tegen half negen telde het KNMI op sommige plaatsen in de drie provincies al 800 bliksemflitsen per vijf minuten. En er zijn meldingen van flinke hagelstenen. Muammar Gaddafi heeft vanuit zijn schuilplaats in Libië een nieuwe audioboodschap uitgezonden voor zijn aanhangers. Hij roept ze op om onmiddellijk de wapens te grijpen en in actie te komen. Dit is het uur u. De boodschap wordt steeds herhaald op de stadsradio van Benny Walid, een van Gaddafi's laatste bolwerken. Strijders van het nieuwe regime hebben Benny Walid omsingeld. Gisteren begonnen ze de aanval op de stad, maar ze trokken zich terug toen de NAVO luchtaanvallen aankondigde. De NAVO zou inmiddels verschillende aanvallen bij en op de stad hebben uitgevoerd. In Tripoli werd vandaag voor het eerst de baas van de Libische overgangsraad verwelkomd, Jalil. De Libische hoofdstad werd al op 21 augustus ingenomen, maar door de nieuwe machthebber uit Benghazi had zich er nog niet laten zien. Jalil werd door honderden mensen toegejuicht. Op het filmfestival van Venetië is de hoofdprijs toegekend aan een moderne bewerking van Faust van Goethe. De Russische regisseur Alexander Sokurov kreeg de Gouden Leeuw voor zijn vrije interpretatie van het verhaal over een man die zijn ziel verkoopt aan de duivel. Het is de laatste film in een vierluik van Sokurov over hoe de macht mensen corrumpeert. Eerder maakte hij films over Hitler, Lenin en Hirohito. In de Eredivisie heeft koploper Twente voor het eerst dit seizoen verloren. In Kerkrade werden 2-1 voor Roda. De andere vier wedstrijden van vanavond zijn nog aan de gang. Het weer, vanavond kans op stevige regen- en onweersbuien.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 En eh, performance is Blush. En in de kelder hebben we Bump and Grind. Dat vanavond in Paradiso tot 5 in de ochtend. Too Many Dicks on the Dance Floor. En vanavond in Rain hebben we Back in the Days.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 Dat zei premier Netanyahu in een televisietoespraak over de gebeurtenissen in Cairo, waar Egyptische betogers de Israëlische ambassade hebben bestormd. Israël werkt samen met de Egyptische regering aan de terugkeer van de ambassadeur die na de bestorming met